3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De ongeveer 13.000 migranten die dakloos zijn door branden in opvangkamp Moria... zullen de komende dagen worden ondergebracht in een nieuw noodkamp. De Griekse minister van Migratie zegt dat de migranten zelf mogen beslissen... of ze naar het tijdelijke tentenkamp willen. Dat is gebouwd door het leger. Het is nog maar de vraag hoeveel mensen naar het nieuwe kamp gaan. De meesten willen Lesbos verlaten. De situatie op het eiland is gespannen. Gisteren gooiden migranten met stenen en gebruikte de politie traangas bij spontane demonstraties. In Den Bosch is gisteravond laat een appartement beschoten. Toen dat gebeurde waren de bewoner en twee kinderen binnen. Niemand raakte gewond. Er zitten kogelgaten in een raam en kozijn van het huis bij het Zuiderpark. Een man van 31 uit Ammerzode is aangehouden. De politie houdt rekening met een conflict in de relationele sfeer. Kamerlid Chris van Dam van het CDA roept op tot een heroverweging... in de zaak rond de uitspraken van rapper Aquasi over Zwarte Piet. Het OM bestempelde zijn uitspraken als strafbaar... maar besloot de zaak voorwaardelijk te seponeren. Onder meer omdat Aquasi er publiekelijk afstand van nam. Gisteren werd duidelijk dat de officier die het besluit tekende om Aquasi niet te vervolgen... met een voorman van Kick-Out Zwarte Piet in het bestuur van een discriminatiemeldpunt zat. Van Dam zegt niet te twijfelen aan de intenties van het OM... Maar het beeld dat nu ontstaat is volgens hem niet goed. In Halfweg in Noord-Holland heeft de politie vannacht een groot illegaal feest beëindigd. Volgens de politie waren er 4 tot 500 mensen. De politie riep iedereen op te vertrekken. Zo'n 50 mensen weigerden dat. Ze werden door agenten verjaagd met hulp van, een, van politiehonden. Er is één man aangehouden. Het weer, het is zonnig en droog vandaag. Het wordt maximaal 25 graden. Morgen opnieuw vrij zonnig en dan wordt het warmer dan vandaag. In het zuiden kan het dan 30 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Het is druk op de N9 van Den Helder naar Alkmaar.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 Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om. En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis.